Freddy van met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje en het zuiden van Frankrijk... zijn honderden brandweerlieden bezig met het bestrijden van bosbranden. Die zijn het gevolg van de hoge temperaturen en harde wind. Er zijn nog geen gegevens over slachtoffers. In Frankrijk woedt de hevigste brand tussen de steden Narbonne en Carcassonne. Daar is al meer dan 8,5 vierkante kilometer bos in vlammen opgegaan. In Noordoost-Spanje brak de brand gisteravond uit... zo'n 100 kilometer ten westen van Barcelona. Daar beslaan de vlammen een gebied van 12 vierkante kilometer. Een groep van 28 kinderen en 14 begeleiders die op zomerkamp waren in de bossen moesten worden geëvacueerd. Ook in Italië, op Sardinië zijn bosbranden ontstaan. In het westen van het eiland zijn vannacht bijna 400 inwoners geëvacueerd. Het vuur heeft daar huizen en boerderijen beschadigd. De Franse Tweede Kamer en de Senaat zijn nog steeds in bespreking over de voorgestelde vaccinatiewet van de regering. Onder meer is het de bedoeling dat mensen die beide prikken hebben gehad meer mogen dan niet-gevaccineerden. President Macron heeft mensen die zich bewust niet laten vaccineren onverantwoordelijk en egoïstisch genoemd. Gisteren waren er naar schatting 160.000 mensen op de been... om tegen het vaccinatiebeleid van de regering te protesteren. Tegen de gezondheidspas en de vaccinatieplicht die de regering wil invoeren... voor bijvoorbeeld zorgpersoneel. Bij die protesten blijken 29 politieagenten gewond te zijn geraakt... en er zijn 71 mensen aangehouden. In Italië is een man uit Haarlem verdronken. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man van 53 ging volgens een Italiaanse krant samen met zijn twee zoons zwemmen... en werd meegesleurd door sterke stroming. Zijn twee zoons wisten op eigen kracht uit het water te komen. Het weer, felle regen en onweersbuien nog steeds... met kans op hagel en veel neerslag in korte tijd. Maar later vanavond droog. Vannacht een graad of 16 met nevel en mist mogelijk. Morgen opnieuw onweersbuien en van 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de A9 Amstelveen richting Alkmaar... bij knoop het Rotterpolderplein 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de avond. 1, 2... pueda leer makes me wild. I wanna loosen up your feelings. tu movimiento, tus sentimientos. Si yo te quiero, te doy la noche, toda la noche.